is urban. Ik mis die basis hip-hop shit. Yo. Rappers vinden al die heisa zo fijn. Laat ze verbrijzeld in pijn. bij beide tijd met mijn rijm. Je bent verbijsterd op brein. En je meisje kijkt weer blij als ik shine met een refrein. Drop me moeilijke shit, tijd erbij. Mijn team is vet, je vriend terecht voor unieke raps. Ben diep en echt, lyriek is hecht en ik freak mijn tekst. Doe niet zo stoer of je hier of daar was. Je loopt zo breed, ik dacht dat je TLM zijn haar was. Ik span me niet of dit nog in de top geraakt. Heb dat magische gevoel van wat hip op hip op maakt. Het gaat vanzelf en toch maak ik het gasten lastig. Met de vibe van het bassen zoals ze die in 88 hadden. Maar wat is dat Die 2005 shit. Die hey luister naar brein en die meeluister en vibe shit. Die kijk kid, sta voor je klaar Night Rider shit. Die right away Michael. Als kid naar Mr. Night shit. shit. Die mad funky flow shit, die gasten kunnen niet hangen en Brainje doet het zo shit. Die oh shit, die spit de brag en bullshit. Die Chris rapper doe je hip-hop, leef je fucking oh shit. Die bro shit. Die mad funky flow shit, die gasten kunnen niet hangen en Brainje doet het zo shit. Die oh shit, die the brag en bullshit. Die Chris rapper doe je hip-hop, leef je fucking oh shit. Doe in een hand omdraai wat jullie jaren alweer pogen. Rappers klinken enkel kut als de vagina monologen. En ik veranderd? Bullshit, wat is dat er? Loop op mijn nieuwe kicks via Fatbeats naar de patta. In de stad, ja, goed mijn matties of ik chill alleen. Die hele brain met zijn headphones, die kill alleen. Met zijn drumbeats, een vredig verzoend en eveneens melig als bloem. Verenigd en boem, ik drop het fris en perfect en kom listig op tracks. Hang rappers op als gesprekken met een pissige ex. Want dit is te vet, ik nip het met pret en simpelweg spitten is wat ik trek. Maar die business is weg en toch, ik blijf tevreden en ik cijfer nog steeds. Totdat je lijf zweeft, dus daar kaak in Spider-Man 2. En je doet hype met me mee, ook al zeg ik het kalm. Dit is het neusje van de rappende red snapper en zalm. Een lekkere walm, warm, het is dubbel zo heet twee keer als een dubbel CD. Je moet de spirit van deze lyricist bewaren. Want dit nummer dig je altijd als de digits van je waren. Dit is die pro shit. Die mad funky flow shit. Die gasten kunnen niet hangen en Brainje doet het zo shit. Die oh shit. Die spit de brag en shit. Die Chris rapper doe je hip hop, leef je fucking oh shit. Die pro shit. Die mad funky flow shit. Die gasten kunnen niet hangen en Brainje doet het zo shit. Die oh shit in de brag en bullshit die Chris rapper doe je hip op leef fucking old shit Mijn volgende album onderscheidt jongens van mannen Je bent fucking in de war en vloek dus van godverdamme Kom door in je programma's met honderden stormrammen En het toffe van alles dat het allemaal volgens plan is ik ben zo fly in gewone kledij En flow nice, Fox sieraden, het grootste ben jij Dus ruik de vonk, terwijl je lekker geniet Alsof je girl een mad ruft tijdens het verliet, Een lekkere beat, je check me want ik heb weer een lied Rappers kleppen verder met niets, er is geen oprechtere piep Ik woon samen met lyrics en saddle met beats Denk na voor je je keel schraapt, ik battle om niets Dus kijk maar uit, straks ben je blijvend abuis en weet je je geen raad als een bij zonder huis Want rappers gaan niet op tour en ze vieren jaloers Worden verliefd op een hoer die hun ziet als een lieve broer Rippers jigo, yo, wat liever spit ik loco Dit gaat je pet erboven als een dierenwinkel logo als ik woorden verwissel van enzovoorts. En nooit dat ik mijn oord verwissel verwissel lord Rappers zijn stakkers en hopelozers vlakke vlaktes. Dus deze track was dus gepast met humor droger dan een cactus. Maar dat is wat dus. Rap soms simpelweg is. Je repertoire boet die voor alsof het de Timberland is. Dit is die pro shit. Die mad funky flow shit. Die gasten kunnen niet hangen en Brainje doet het zo shit. Die oh shit. Die spit de brag en bullshit. Die Chris rapper doe je hip-hop leef je fucking oh shit. Die pro shit. Die mad funky flow shit, die gasten kunnen niet hangen en Braintje doet het zo shit. Die oh shit, die spit in de brag en bullshit. Die Chris rapper doe je hip hop leef je fucking oh shit. Deze gaat uit naar TLM. S'avonds laat in de Passat. Nogal moe. <laughs> Je snapt wat ik bedoel,